Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Pracht in Amsterdam woedt een grote brand. De vlammen komen hoog boven de huizen uit. Voor zover bekend waren er geen mensen in het pand en zijn er geen gewonden. De brandweer is met groot materieel aan het blussen. 35 omwonenden zijn geëvacueerd. De politie heeft twee opvangplekken ingericht, een ervan in een politiebureau. In het pand aan de Keizersgracht zou onder meer een modellenbureau zijn gevestigd. Het vuur is overgeslagen naar het naastgelegen pand. Op Schiphol zijn twee Mexicanen opgepakt die beide meer dan 20 kilo cocaïne in hun koffer hadden. De eerste verdachte werd vrijdagavond aangehouden, de tweede een dag later. De marechaussee onderzoekt of er een verband bestaat. De Mexicaan die zaterdag werd gearresteerd bleek in Nederland gezocht te worden voor het witwassen van 85.000 euro. Hij moet nog een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten. De VN-veiligheidsraad heeft de aanval op de Franse en Amerikaanse ambassades in Syrië veroordeeld. De gebouwen werden eergisteren bestormd door aanhangers van president Assad, terwijl Syrische militairen niet ingrepen. Er werden onder meer ruiten ingegooid. De Veiligheidsraad wijst erop dat de Syrische autoriteiten diplomatieke posten moeten moesten beschermen. Volgens Syrië overdrijven de VS en Frankrijk de aanval. De landen hebben feiten verdraaid, zei de VN-ambassadeur van Syrië. Hij zei dat militairen geprobeerd hebben de ambassades te beschermen, dat enkele betogers worden vervolgd. Zware regenval heeft in Brabant geleid tot wateroverlast. In de omgeving van Breda, Roosendaal en Moerdijk staan kelders en straten onder water. Ook waaiden bomen om. In Midden- en West-Brabant kwamen een paar honderd meldingen bij de politie binnen. Het weer. Er trekken nog steeds buien over het land met plaatselijk wateroverlast.